Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. President Zelensky van Oekraïne heeft een nieuwe videoboodschap gepubliceerd. Daarin roept hij de hele wereld in het Engels op om morgen te protesteren tegen de oorlog met Rusland... die precies een maand geleden begon. In het filmpje zegt hij onder meer dat de Russen niet alleen een oorlog tegen Oekraïne voeren... maar tegen de vrijheid van iedereen in de wereld. Ga de straat op, ga naar pleinen, maak jezelf zichtbaar en laat je horen, zegt hij... Dat de oorlog al een maand duurt, breekt zijn hart, laat Zelensky weten. Het kabinet wil studenten die op kamers wonen vanaf studiejaar 2023-2024 255 euro per maand geven. Studenten die thuis wonen krijgen dan 91 euro. De aanvullende beurs zou op maximaal 419 euro uitkomen, maar de hoogte hangt af van het inkomen van de ouders. Als het aan het kabinet ligt, worden het deze bedragen, maar er zijn ook andere opties bekeken en doorgerekend die overwogen kunnen worden. Volgende maand wordt over de plannen gesproken in de Tweede Kamer. In Amsterdam is een man neergeschoten. Hij is ter plekke gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de dader. Volgens een buurtbewoner zou er vanuit een auto zo'n 20 keer zijn geschoten. Ruimteorganisatie NASA gaat bedrijven vragen om een tweede maanlander te ontwikkelen. Vorig jaar koos NASA SpaceX voor het bouwen van de eerste maanlander. Daarmee worden als alles volgens plan gaat in 2025 weer Amerikanen op de maan gezet. Maar NASA wil dus nog een bedrijf stimuleren er een te bouwen. Beide landers kunnen dan ingezet worden. De ruimteorganisatie hoopt zo terug te kunnen vallen op meerdere ervaren partijen. Het weer, vannacht koelt het af. De temperatuur daalt tot iets onder nul. Aan de kust wordt het minder koud. Morgen wordt het weer zonnig.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 steeds weer uit tot later. Tot het echt niet anders kan. Ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer onderuit. Maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik. Mijn hart is kapot. deze rol ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwijt al is het nu of nooit. Ik wil, ik zal voelen. Maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik. Mijn hart zag ik jou. Je bent zoveel voor me geweest. Een moeder, een dochter, de mooiste vrouw. Maar als altijd met iemand die nooit iets zeker weet.